And popping on my champagne campaign. Bottle after bottle of on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop.